Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In de dagen voor het dodelijke bootongeluk bij Terschelling... hebben meerdere watertaxis daar in het donker veel te hard gevaren. De Leeuwarden Courant heeft de GPS-gegevens van die boten gecheckt. Op de Waddenzee mogen ze in het donker max 20 km per uur... maar drie taxis gingen over die limiet. De afgelopen jaren zou dat ook vaker zijn gebeurd. Vorige week botste zo'n taxi ochtends vroeg op een snelle veerboot. Vier mensen kwamen om, waarvan er twee nog worden vermist. Taylor Swift past haar nieuwe videoclip aan. Het gaat om de video bij het liedje Anti-Hero van haar net verschenen album. liedje gaat over onzekerheden. In de oorspronkelijke video zie je Taylor op de weegschaal staan. Die geeft dan geen gewicht aan, maar alleen het woord vet, dik dus. Sommige mensen vonden dat vetshaming en die scène wordt dus veranderd. De Nederlandse bevolking is dit jaar opvallend hard gegroeid... en dat komt door de oorlog in Oekraïne. Na de Russische inval kwamen zo'n 100.000 Oekraïners naar ons land. Volgens het CBS heeft Nederland nu in totaal 17,8 miljoen inwoners. Friesland wil op wolvenjacht. De dieren maken te veel slachtoffers, vinden provinciale politici. Eerst beten ze vooral schapen, maar nu liggen er ook dode koeien en paarden in de wei. En dus willen ze dat er actief op de wolf gejaagd gaat worden. Er staat veel vee in de wei. Dat willen we ook zo houden. We willen niet dat alles elke keer binnengehaald moet worden. En dan denk ik dat eh, de wolf hier niet eh, thuis hoort. De provincie Drenthe is ook al voor het jagen op de wolf. Het weer nog wolken, maar ook best wat zon. Blijft een groot deel van de dag droog, al zijn er later wel wat buien. Het is behoorlijk zacht vandaag, 19 tot 23 graden.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 If the bushes in the park in the dark, then someone's probably making. If man with knife is after his wife, then have to do it. Love is such an innocent word. The largest understatement I've heard. Almost anything we do, be it bad or good, we do to get love. Such an innocent word. If the bush, bush is in the forest, if the bush, bush, if the bush, bush is in the forest. brain of a guy dropping dead in. If a sneaker toes smell like a rose, then girl, you really must be in. if a man wants the power to build the highest tower, then that's a substitute for het paard, bush, de borst, borst, borst, borst, the de borst, borst, borst, borst, borst, borst, a dead end. If subway cars are full of hearts, then someone's probably in. Mm. If the bushes in the park grown in the dark, then someone's probably making. Mm. If the man with the knife is after his wife, from the outside. No, I don't need more. I don't need more time. I'll run before I blow to pieces.